wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bedrijven die willen investeren in Dubai kunnen die investering niet langer bij de overheid verzekeren. Minister Bos wil niet meer garant staan voor de schade als Dubai zijn rekeningen niet zou betalen. De golfstaat is door de wereldwijde crisis in de problemen geraakt. Nu al dreigt een strop van 350 miljoen euro die Bos moet uitkeren voor al eerder afgesloten verzekeringen. Het stoomschip Rotterdam houdt donderdag een veiligheidsoefening met duizend vrijwilligers. Eigenaar Woonbron wil kijken of bezoekers van het schip binnen een kwartier geëvacueerd kunnen worden. Na een renovatie wordt het schip binnenkort opengesteld als hotel, theater, winkelcomplex en congresruimte. De Amerikaanse bank Citigroup gaat 20 miljard dollar aan staatssteun terugbetalen. De bank wil af van de strakke regels die verbonden zijn aan de miljardensteun uit Washington. Citigroup moet zich nu bijvoorbeeld houden aan het stringente bonusbeleid van Obama. In totaal leende de bank 45 miljard dollar van de regering. De resterende 25 miljard steun hoeft Citigroup niet terug te betalen... omdat de bank voor een derde in handen van de staat is gekomen. Op Schiphol zijn vijf medewerkers van een bedrijf dat bagage afhandelt aangehouden voor diefstal. De marechaussee hield de mannen al langer in de gaten. Vandaag zijn de vijf opgepakt nadat op camerabeelden was te zien hoe ze koffers openmaakten. De mannen hadden het vooral voorzien op elektronica, kleding en geld. De marechaussee sluit meer aanhoudingen niet uit. Marianne Timmer kan mogelijk over twee weken weer het ijs op. Uit onderzoek is gebleken dat alle botdeeltjes van haar hielbeen weer aan elkaar zijn gegroeid. Laat Timmer weten op de website van de Telegraaf. De drievoudige Olympisch kampioene raakte vorige maand zwaar geblesseerd... toen ze door haar Chinese tegenstander onderuit werd gereden. Per dag wordt nu bekeken in hoeverre Timmer de geblesseerde voet weer kan belasten. Mogelijk kan ze deelname aan het tweede Olympisch kwalificatietoernooi in januari.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 On its face, you read the need to adore what all of the strangers are coming for. Light over New York City, city of lights. Look up high, see the moon has no rights to shine. sleep. Emotional involved with feelings deep inside.